Daarin wordt de man van de voorzitter, Tom Egbers, beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Nu zegt het bestuur dat ze zelf onderwerp van gesprek zijn geworden en dat ze daarom opstappen. Het meldpunt blijft wel gewoon bereikbaar. In Duitsland is vanochtend een agent neergeschoten. Het gebeurde toen hij het huis doorzocht van een lid van een een extreemrechtse club. De agent raakte licht gewond. De dader is opgepakt. Volgens Duitse media waren er vanochtend huiszoekingen door het hele land... vanwege onderzoek naar die rechtse beweging. In India zitten miljoenen mensen zonder internet. Vanwege de klopjacht op één man. Hij wil een onafhankelijke staat oprichten en daarom ziet India hem als een bedreiging. Omdat hij veel gebruik maakt van socials om zijn volgelingen te bereiken... heeft de overheid de stekker eruit getrokken, zegt onze correspondent. Nu ligt het internet tot, in elk geval morgen plat. Ehm, ja, en dat is dan zodat zijn volgers moeilijker kunnen mobiliseren. Hij zelf ook niet meer opruimende preken meer kan verspreiden. En het hopelijk makkelijker wordt voor de politie eh, om hem hem op te pakken. Duizenden agenten zijn naar de man op zoek. Meer dan 100 van zijn volgers zijn opgepakt en ook zijn er wapens in beslag genomen. Ja, en ken je deze nog? Helene Fischer dus. Slecht nieuws, want ze moet haar tournee eventjes uitstellen door een gebroken rib. Die liep ze op tijdens een repetitie. Concerten in Bremen en Keulen worden in ieder geval geschrapt. Daar moeten nieuwe data voor worden geprikt, zegt de Duitse superster op Insta. 13 september staat Fischer in de Gelderdoom in Arnhem. Nog genoeg tijd om te herstellen dus. Het weer, veel grijs, trekken buien over het land. Alleen in het oosten en Limburg is het droog. En het wordt 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heeft het verkeer alleen vertraging nog bij Alkmaar. Op de N242, dat komt door een storing bij de Leegwaterbrug. De brug is in beide richtingen dicht in de N242 Alkmaar Middenmeer. De vertraging is ongeveer 10 minuten tot een kwartier. Omrijden kan richting Middenmeer via de Ring West en richting Alkmaar via de Ring Noord.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 walls are falling down eerste ben ik begonnen met Love Oh Love van Lionel Richie... gevolgd door Blast van Christina Aguilera. En we gaan door met Ideal World van The Christians. guilty ones are caught. Oh, will you spare our thoughts? koffieinloop in de blauwe tram. Elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur. Kunt u gezellig aanschuiven, mensen ontmoeten, oude bekenden tegenkomen... of misschien nieuwe vrienden maken. Een kopje koffie drinken en vooral lekker babbelen. 1,50 voor twee kopjes koffie met wat lekkers. U hoeft zich niet aan te melden, kom gewoon eens binnenlopen en doe met ons mee. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Linda Oudendijk via 06 338 03 279 06 338 03 279 of l.oudendijk at plus.zandvoort.nl every day. Yeah, yeah. I'd you sometimes On your ending cries I knew I had to have you My whole tender Now you're for tomorrow, let's live for tonight. I know I want you, baby, so hold me so tight. Put your arms around me, you make me feel so safe. Then you whisper in my ear that you're here to stay. Yeah. Dreams can come true, look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope, you know you got to be strong. Dit waren volgens Baby I Love Your Way van The Big Mountain, gevolgd door Dreams van Gabrielle. de instrumentaal van de week. Joseph Harnell, geboren in 1924 en overleden in 2005... was een Amerikaanse componist, muzikant en arrangeur. En ik heb gekozen voor Fly Me to the Moon van Joe Harnell. waren achtereenvolgens How I'm Supposed to Live Without You van Michael Bolton. I Love the Way You Love Me van Boyzone. Kom je ook eten? Elke maandag en donderdag een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners voor 9,75 per persoon. Inclusief een drankje en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas is het 8 euro. Wel even van tevoren reserveren voor de maaltijd via 5740330. En het is maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. En de locatie? Pluspunt. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga desnuda de impaciencia ante tu voz.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 De tegenspeler van boezemvriend van Paul Mitchell Glazer in de serie Starkey Hutch 1975 tot 1979 wat hij zegt over zichzelf. Mensen denken in het begin een beetje vreemd over me. Een blonde Noor met blauwe ogen die Mexicaanse volksliedjes zingt. Maar ik deed er voor mijn voordeel mee en kreeg een baan. En zo werd de muziek mijn toegang tot onderwijs. Hier is David Soul met Don't Give Up On Us. just one since you've gone away. I think I know why you left this time, but it's still hard to say. I really lost it. then my heart would pound. I remember everything you used to do, Now I'm learning something that you already knew. It's not the same without your love. Every night and every day, girl. everyday girl haar volgens Toto Without Your Love en Ben van Michael Jackson.